Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft Griekenland gewaarschuwd vandaag op de eurotop in Brussel degelijke voorstellen te presenteren. Ze moeten niet met een flutverhaal aankomen, zei Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer. Als de Grieken geen strakke afspraken willen maken, houdt het volgens Rutte op. Bondskanselier Merkel en president Hollande hebben Griekenland aangespoord met gedetailleerde hervormingsvoorstellen te komen. Vandaag is er in Brussel weer een speciale eurotop van de ministers van Financiën en later van de regeringsleiders. Merkel en Hollande zeiden dat ze het nee van het Griekse referendum respecteren. De Amerikaanse komiek Bill Cosby heeft in 2005 toegegeven dat hij slaapmiddelen in huis had om vrouwen te verdoven. Hij wilde seks met hen hebben. Dat blijkt uit een verklaring die Cosby destijds achter gesloten deuren bij de rechter aflegde. Persbureau AP kreeg de verklaring in handen. Tientallen vrouwen beschuldigen Cosby van aanranding of verkrachting. Bij een zelfmoordaanslag van terreurbeweging Al-Nusra zijn in Syrië zeker 25 militairen om het leven gekomen. De aanslag werd gepleegd in Aleppo. In de stad wordt zwaar gevochten. Al-Nusra en andere opstandelingen proberen het westen van de stad te veroveren op het Syrische regeringsleger. Banken zijn de afgelopen jaren duurzamer gaan werken, maar het kan beter. Dat zegt de Eerlijke Bankwijzer, een club van organisaties als Oxfam, Amnesty International en vakbond FNV. De banken komen een deel van hun beloftes na, zegt de bankwijzer, maar ze steken nog altijd geld in bijvoorbeeld de wapenindustrie. Staatssecretaris Mansveld werkt aan een nieuw smogalarm. Ze wil dat mensen met last van hun luchtwegen beter worden gewaarschuwd als de lucht in hun omgeving vervuild is.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 could not wait another day for the captain of the mijn business. Ik zie de meest mooie Franses op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour, moi Marcel tu es très belle.